Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Eurovisie Songfestival is dit jaar gewonnen door Zwitserland... met het nummer The Code van Nemo. De inzending was zowel bij de vakjury als bij de publiekstemmen de grote favoriet. Nemo Mettler is daarmee de eerste non-binaire artiest ooit die het Songfestival wint. Het is ook de derde keer dat Zwitserland wint. De vorige keer was in 1988 met Celine Dion... Op de tweede plaats is dit jaar Kroatië geëindigd... met het nummer Rimtim Tagidim van Baby Lasagna. Het was een zwaar beladen editie van het Songfestival. De Nederlandse inzending van Joost Klein werd op het laatste moment gedisqualificeerd. Er wordt onderzoek gedaan naar een incident dat donderdagavond achter de schermen plaatsvond. Ook was er veel kritiek op de deelname van Israël vanwege de oorlog in Gaza... En de Nederlandse jurypunten van het Songfestival zijn door EBU-baas Martin Eusterdaal in de uitzending uitgedeeld. Toen hij aan het woord kwam was er veel boegeroep te horen vanuit de zaal. Eigenlijk zou Nicky de Jager de punten uitdelen, maar die trok zich terug vanwege de disqualificatie van Joost Klein. Dat besluit werd samengenomen met Avo Tros. De twaalf punten van Nederland gingen naar de winnende Zwitserse inzending van Nemo. De onderhandelingen over een nieuw kabinet gaan na het weekend weer verder. Na afloop van de gesprekken van gisteren wilde PVV-leider Wilders alleen kwijt dat er maandag verder wordt gesproken. Informateurs Dijkgraaf en Van Zol zijn tevreden over de voortgang. Het lastigste punt bij de onderhandelingen zijn de financiën, zei Van Zwol. Vooral VVD en NSC willen het begrotingstekort niet te hoog laten oplopen. PVV en BBB hebben daar minder moeite mee. In het weer vannacht helder, waardoor het noorderlicht mogelijk opnieuw is te zien. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen opnieuw droog en zonnig. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 26 graden. Na het weekend wisselvalliger en minder warm.